Wanneer het afscheidsuurtje slaat en iemand van je heen gaat, misschien voor lange tijden, dan zie je zo elkaar eens aan. Je schaamt je eigenlijk voor een traan, je wilt nog groot doen beiden. Een vliegende vrouw kust haar man een kleine storing straks en dan zal het een weerzien geven. Ze zegt zal je voorzichtig doen en denk misschien is deze zoen een afscheid voor het leven. Scheiden doet lijden, afscheid lang kan het duren eer je vergeet iets wat je lief was, gaat van je heen. Scheiden doet lijden voor ieder. Wanneer een huwelijk is gestrand, dan gaan twee mensen scheiden, want modern zijn onze zeden. Terwijl zijn koffers thuis uitgaan, zegt hij en blijft nog even staan. Vergeten we het verleden. Ze antwoordt niet van haat vervuld en laat hem gaan, hij was de schuld dat zo de band moest breken. En het kind zegt s'avonds, paps is weg. Maar mami, waarom huil je zeg? Doch mami kan niet spreken. Scheiden doet lijden. Afscheid brengt leed, lang kan het duren eer je vergeet iets wat je lief was, gaat van je heen. Scheiden doet lijden voor iedereen.